Vijf uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een op de vijf mannen in Nederland tussen de 16 en 35 jaar... vindt het bij verkrachting een verzachtende omstandigheid... als een vrouw niet duidelijk nee heeft gezegd. Dat blijkt uit een onderzoek van INO Research in opdracht van Amnesty International. Aanleiding voor het onderzoek is een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Hij wil seks tegen de wil als nieuw delict opnemen in de wet... Volgens de huidige wet is er pas sprake van verkrachting als geweld of dwang bewezen kan worden. Maar soms is dat niet mogelijk omdat het slachtoffer zich niet kan of durft te verzetten. Uit het onderzoek van Amnesty blijkt dat 84% van de ondervraagden vindt dat er nooit verzachtende omstandigheden zijn voor verkrachting. Om sneller een vaccin tegen corona te ontwikkelen... moeten de regels voor genetische manipulatie tijdelijk worden versoepeld... vindt de Europese Commissie. Volgens eurocommissaris Kyriakides is er geen tijd te verliezen. Ze roept het Europees Parlement en de Europese Raad op het voorstel voor de versoepeling snel goed te keuren, zodat het nog voor de zomer van kracht wordt. Het Europees Parlement is verdeeld. Om bezwaren weg te nemen wil de commissie de regels alleen tijdelijk versoepelen voor een vaccin en medicijnen tegen COVID-19. Wereldwijd zijn nu meer dan 500.000 mensen overleden aan het coronavirus... blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse Johns Hopkins University. De Verenigde Staten tellen de meeste coronadoden. Daar overleden meer dan 125.000 mensen... gevolgd door Brazilië met meer dan 57.000 sterfgevallen. Het werkelijke dodental ligt veel hoger... omdat er ook mensen overlijden aan COVID-19 zonder dat ze zijn getest. Bij vliegtuigmaker Airbus verdwijnen de komende twee jaar duizenden banen... vanwege de crisis in de luchtvaartsector door het coronavirus. Het Europese bedrijf verlaagt de productie met 40 procent. Topman verwacht dat de productie pas eind volgend jaar terug is op het oude niveau. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en hier en daar kan een bui vallen.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 What will they say? Hit me! up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies thug, homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. I step up in this mother just a swing in my hand. street quit talking, crip, Walk not you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. lies, the lies. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. west side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on.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 Someone gives me love and I throw it all away. Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let go And now I'm holding on I guess you don't know what you got Until it's gone it's too late Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it yeah.